En ook Thijssen met het NOS-journaal. De Chinese politie heeft twaalf mensen opgepakt... in verband met de explosie van twee weken geleden in Tianjin. Onder de arrestanten zijn enkele topmannen van het bedrijf... waarvan een chemisch depot ontplofte, meldt het Chinese persbureau Xinhua. De ontploffing van het depot kost aan zeker 139 mensen het leven... en richtte een ravage aan in het havengebied van Tianjin. Nog altijd worden tientallen mensen vermist. Nederland en Sint Maarten blijven samenwerken bij de aanpak van de corruptie en criminaliteit op het eiland. Dat is de uitkomst van spoedoverleg in Den Haag, nadat er een conflict was ontstaan over de samenwerking. De Nederlandse politiechef Bouwman wilde een aparte criminele inlichtingendienst oprichten buiten de lokale politie van Sint Maarten om. Sint Maarten was het daar niet mee eens. De Amerikaan die tijdens een tv-uitzending een verslaggeefster en een cameraman doodschoot... heeft enkele uren na de schietpartij een fax gestuurd naar nieuwszender ABC. Daarin zegt de man, die later zelfmoord pleegde... dat de aanslag op een kerk in Charleston in juni voor hem de aanleiding was om een pistool te kopen. Bij die aanslag schoot een blanke man negen zwarte mensen dood in een kerk. In het westen van het land hebben zware onweersbuien gisteravond tot overlast geleid. In Noord-Holland zaten 25.000 huishoudens een uur lang zonder stroom, na kortsluiting in een onderstation. Verschillende voetbalwedstrijden werden stilgelegd en op de pier van IJmuiden werden windstoten van 102 km per uur gemeten. Op de WK Atletiek in Peking heeft Suzanne Kuiken de finale bereikt op de 5000 meter. Ze eindigde in haar serie als vijfde en dat was genoeg voor een plaats in de finale. Op dezelfde afstand werd Maureen Koster uitgeschakeld. Zij gaf in de slotfase van haar race op. De finale van de 5000 meter is zondag op de slotdag van de WK Atletiek. Het weer bewolkt en later geruime tijd regen. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is er af en toe zon en wordt het warmer met 21 graden. Er is een kleine kans op een bui dan. Dit was het. En... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.